8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Simon Peres is overleden. Twee weken geleden werd de 93-jarige Peres opgenomen in een ziekenhuis bij Tel Aviv... nadat hij een zware hersenbloeding had gehad. Volgens Israëlische media verslechterde de conditie van Peres de afgelopen dag snel. Peres was twee keer premier, van 2007 tot en met 2014 president. Premier Rutte is getroffen door het overlijden van de Israëlische oud-president. Dat schrijft de premier op Facebook. Hij is op dit moment in Zuid-Korea op handelsmissie. De volksgezondheid is niet altijd het belangrijkste bij de bestrijding van een uitbraak van dierziekten. Dat zegt oud-directeur van het Centrum Infectieziekte Cortinho vanavond in Zembla in een uitzending over Q-koorts. Zeker 4000 mensen werden ziek na een Q-koortsuitbraak in 2007 en zeker 74 mensen zijn overleden. Volgens Coutinho ontbreekt het aan een sterke regie. Omdat niet één, maar twee ministeries zich bezighouden met zo'n uitbraak... te weten volksgezondheid en landbouw. De NS en ProRail willen op perrons instapzones afbakenen. Daarmee moeten reizigers beter worden verdeeld over de trein. Volgend jaar start een proef met die zones op sprinterstations tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven. De NS zag dat mensen te vaak op een kluitje bleven staan voor het instappen... en daardoor maar een deel van de trein gebruiken, schrijft het AD. Vanmiddag presenteert het Joint Investigation Team bewijzen over het wapen... waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten. Ook zal het internationale onderzoeksteam bekendmaken... vanaf welke plek het toestel werd vernietigd. Op de vraag wie de raket heeft afgevuurd en wie opdracht heeft gegeven... komt waarschijnlijk nog geen antwoord. De NOS zendt de presentatie live uit op radio en tv. Het weer de dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vanuit het westen steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen in het noordwesten bewolking met wat regen. In het zuidoosten nog even zonnig. Later raakt het overal bewolkt, met kans op wat lichte regen. En dan wordt het opnieuw zo'n 22 graden. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Na een ongeluk bij Dorp staat het vast vanaf Den Haag-Zuid. 11 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Amsterdam naar Den Haag gaat het langzaam tussen Roelevaar en Sveen en Leidsendam over 10 kilometer. A6-leden is dat Muiden voor Muidenberg 6. De A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 6 kilometer. Een half uur vertraging na een ongeluk. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk 9 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer. En vanwege de, het ongeluk op de A4 richting Amsterdam is het druk op de N44 Den Haag richting Leiden.